van 7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een brand in een appartementencomplex in het centrum van Deventer... zijn zes mensen gewond geraakt doordat ze rook hebben ingeademd. Een van hen is zwaar gewond. Alle acht appartementen in een portiek zijn ontruimd vanwege de rook. De brand is door nog onbekende oorzaak ontstaan in een van de kelders van het portiek. President Obama wil dat miljardairs meer belasting gaan betalen. In zijn jaarlijkse State of the Union aanstaande dinsdag zal de president voorstellen doen om allerlei belastingvoordelen voor de allerrijksten af te schaffen. De opbrengst gaat naar de mensen uit de middenklasse. De republikeinen die de meerderheid vormen in het congres zijn tegen. Minister Koenders noemt het diep triest dat de Nederlander Ang Kim Sui in Indonesië is geëxecuteerd. Hij heeft de Nederlandse ambassadeur in Jakarta teruggeroepen voor overleg en de zaakgelastigde van Indonesië op het ministerie ontboden. Ang kreeg de doodstraf voor vermeende betrokkenheid bij de productie van ecstasy. In de Filipijnse hoofdstad Manila worden 6 miljoen mensen verwacht bij een mis die paus Franciscus er zal leiden. Als er inderdaad 6 miljoen mensen bijeenkomen is het de grootste katholieke mis aller tijden. 50.000 politiemensen en militairen moeten de bijeenkomst in goede banen leiden. Morgen keert de paus terug naar Rome. De Common Linnets hebben de popprijs 2014 gewonnen. Tijdens festival Noorderslag in Groningen werd zangeres Ilse de Lange getrakteerd op de traditionele bierdouche. Het duo werd tweede op het Eurovisie Songfestival met het liedje Calm After the Storm. Daarmee is volgens de organisatie bewezen dat je ook met een puur, mooi gezongen liedje hoge ogen kunt gooien op het Songfestival. Het weer, buien met kans op sneeuw.